Moutschreurs met het NOS Journaal. Het dodental van de aardbeving bij het Indonesische eiland Lombok is verder gestegen naar 82. Het aantal gewonden is nog niet bekendgemaakt, maar het zijn er waarschijnlijk honderden. De beving had een kracht van 7,0. Uit vrees voor naschokken zijn duizenden mensen geëvacueerd. Het is nu ochtend op Lombok. De verwachting is dat de komende uren pas duidelijk wordt hoeveel schade de aardbeving heeft aangericht. In Zuid-Soedan is opnieuw een definitief bestand gesloten tussen de regering en opstandelingen. De afgelopen tijd zijn er diverse onderhandelingsrondes geweest en afspraken gemaakt die vandaag zijn ondertekend. Afgesproken is onder meer dat er een overgangsregering komt. Een kwart van de 12 miljoen inwoners is op de vlucht. Eerdere vredesafspraken liepen op niets uit of werden geschonden. De jaarlijkse tuinvlindertelling heeft dit jaar een somber beeld opgeleverd. Per tuin werden gemiddeld acht vlinders geteld. Vorig jaar waren dat er nog vijftien. Ook werden er minder soorten geteld. Gemiddeld nog geen vier tegen zeven tot acht vorig jaar. Volgens de Vlinderstichting is de daling vooral te wijten aan de hitte en de droogte. Daardoor zijn veel planten en bloemen waarop vlinders levend verdord. Bij de tuinvlindertelling werd een klein koolwitje het meest gezien... gevolgd door het groot koolwitje en de Atalanta... die vorig jaar nog het meest werd waargenomen. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben op het WK in Londen de wereldtitel veroverd. In de finale was Oranje veel sterker dan Ierland, het werd 6-0. Spanje haalde de derde plaats door een 3-1 winst op Australië. Het weer, het is vannacht helder met minima tussen 13 en 17 graden. Plaatselijk kan er mist ontstaan. Morgen wordt het met flink wat zon 29 tot 35 graden. Dinsdag is het nog wat warmer. Dit was het NWS Journaal.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 You took all the trees and put them in a tree museum. And they charged the people a dollar and a half to see them. No, no, no, don't it always seem to go that you don't know what you got till it's gone. You be paradise and put up a fucking lie. be paradise Put up a fucking line And now they pay paradise To put up a fucking swing door swang And a big yellow taxi took my girl away Now don't it always seem to go That you don't know what you got till it's gone To be paradise, put up a parking lot And nah, nah, don't it always seem to go That you don't know what you got till it's gone To be paradise up a parking lot.